I'm confident that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with, an, with his brother, floating on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. I'm so tired of this, but it's finally almost over. Als je last hebt van zweetvoeten, dan is New Orleans the place to be. De overstroming die op orkaan Katrina volgde... heeft zoveel schimmelculturen doen ontstaan... dat op veel plekken in de stad de zware lucht van overjarige sokken hangt. En de wederopbouw komt inmiddels maar traag op gang. Hoopte onze hoofdpersoon Red Hingle vorige week nog op gouden bergen. Door de bureaucratie is hij nog steeds niet aan het werk... en hij heeft nog geen dollarcent verdiend. En dus heeft Red tijd om met onze verslaggever mee te gaan... naar een van de plekken waar het onheil begon. Het gat in de dijk van 17th Canal. En tegelijkertijd is in New Brownsville in Texas... waar zijn familie nog bivakkeert, het woerstvest losgebarsten tijd voor voorlopig de laatste aflevering in onze serie Na de Storm. De chemische fabrieken werken weer. Staan voor een buiten, ja. Dus de vuurtongen reiken naar de grijze hemel. I is St. Bernard Parish. It's where the real racist white folks are. Je woont de witte racist. Ku Klux Klan. Ku hier, ja? Yeah. Oh ja, dit aan, ja. They're on there. And you can tell the way they act. It's in them. It's in them. That's the way they was raised. Zij is gewoon opgevoed. So if that's the way they're raised, that's the way they want to act, well, you act like that. Just don't mess with me and I ain't gonna mess with you. You mess with me, I'm gonna give you what you want. You want some trouble, I'm gonna give it to you. More than you can handle. You can be yeah. quite dangerous. Yeah. When I go up, I go all the way up. Oh jee, je kan beter Red niet boos maken. Want als hij boos wordt, dan wordt hij echt gevaarlijk. Als Vietnam-veteraan. Getraind snel doden van mensen. But nah, these, these, some of these, a lot of these chemical plants right now, these people are suing them for all the toxic material that was in the floodwaters. Oh, mensen die hebben de chemische fabrieken aangeklaagd vanwege al het gif wat erin zat. Yeah, but I mean, it's horrible to live here anyway. Look at your view. But, but not, not only that, you're smelling it all the time. Je ruikt het ook nog. Ziet er niet uit en je ruikt het. Just a little down here, man. You smell it. So it must be the, the poor white folks live here. moet in de armen witte leven. Ja, ja. New Orleans is na orkaan Katrina en de haar volgende vloed niet alleen zichtbaar een puinhoop, ook op microniveau heerst er een hoop viezigheid. Vervuiling door de chemische industrie, veel huizen waren met loodhoudende verf geschilderd. En er is zoveel verrotting dat je hier beslist nieuwe schimmelsoorten kan ontdekken. Smell. Yeah. Why is it smell so bad here? Waarom stinkt het hier zo? These houses haven't been gutted yet. And they still got all the wet furniture still in it. De huizen zijn nog niet uitgemist. So, so what you smelling? See the house open? See the house ain't gutted? All the furniture still in it? And it's still holding that odor. Wow, het stinkt hier echt. yeah. the zweet voelt de lucht. Yeah, all it. When they came scraping up with the bulldozers, they scraped up the ground. So the contamination is in the ground, all right? So for them to really clean this city right, they gotta dig all this ground up. Als die echt schoon willen maken, moeten ze de day. grond gewoon een stuk afgraven. Uh, when it rains, you gonna, that, that smell gonna come back up. Ja, als het, gaat het regent, elke keer als het regent, komt die lucht weer naar boven. But it makes sense that it smells like smelly feet too, because it's also fungi. Yeah. It's the same, it's the same smell. Zweetvoetenlucht. Zware zweetvoetenlucht. You're trying to fix the roof. They say you're coming back to their house, huh? I ain't supposed to be up there. He ripping people off right now. Nobody's supposed to be working down here on the house till the house gets inspected by the city. Because if, if, if, the foundation is not sound, you gotta tear it down. You gotta tear down. You're ripping people off. Is iemand op het dak aan het werk? En wij zegt, nou, dat mag helemaal niet. Was? White. Ah? Huh? Oh, man. Hij is wit. Hij is helemaal wit. Oh, de oplichter. Man. Dus iemand aan het werk op het dak en ze dat mag helemaal niet. Dus eerst moet er door de gemeente worden geïnspecteerd. Maar stel voor dat het fundament niet goed is. Dus die man die is daar geld aan het verdienen. Dat is gewoon oplichter. These houses down here have to be inspected by the city. And gotta have a paper on them saying what work is allowed on this house. That's what's holding my work up right now. Ja, want je bent hier al drie weken. Je hebt nog geen eh, cent verdiend. Red tape. Bureaucratie. I haven't earned a dollar. heeft nog geen dollar verdiend in die drie Not weken. One. In die drie weken dat hij hier is. All right. I have somebody sent me some money. Remember, all right, remember my friend? He done got his insurance money. The money is in place right now for me to work. All right? All I have to do is get the permits. I have to wait for the city to do the inspection, then I can start on that house. But I can't start on that house. Hij heeft werk, dus geld voor hem om te gaan werken, maar het huis moet nog geïnspecteerd worden. Maar there are thousands and thousands of houses that must be inspected. Het kan ontzettend lang duren voordat ze alles gecheckt en gecontroleerd hebben. I mean, if they hire me, you know, maybe 35 hours an hour be an I inspect. Toen we Raid vorige week verlieten, zag hij het grote geld al helemaal voor zich. Hij zou samenwerken met de ex-leraar ogenschijnlijk aardig en betrouwbaar. Maar nu de gemeente elk huis eerst helemaal wil inspecteren... valt er voorlopig niks op te bouwen... en kan er alleen geld verdiend worden met uitmisten. Maar die didn't want you gutter team? De man waarmee hij samen zou werken, die wou niet dat Ray in de schoonmaakploeg zat. Dat is gevolg dat Ray nog geen cent heeft verdiend. Greed. leek zo aardig. Vlak voor het huis van Big Mama, Ray's schoonmoeder, verkoopt iemand kleren vanuit de kofferbak. stuff, zegt Ray, gejat spul. De plunderaar in kwestie vertelt tijdens de storm zijn vrouw te hebben verloren in het convention center. I lost my wife in the storm, but what it was, I, I, I need somebody, man. Oh. My wife took to at the convention center in the storm, man. Well, I lost my wife, bro. God, yeah, bro. Big Mama, haar dochter Diane en haar zwager Danny zijn bezig Big Mama's huis op te ruimen. Yeah, got one Hey, Danny. Hello, Big Mama. How are you? I'm doing okay. Just cleaning up? Yeah, ah, Diane. Yeah, we got a big job here. Yeah, we got a big job. We've been here for the past, what, three days? Coming with all the work almost done, huh? Yeah, well, I'm working. Friday. working huh? For myself. Huh? We got a big job. What you think I'm, what you think I'm gonna be doing? We zijn nu weer bij het huis van Big Mama. Er ligt een aardige zooi hier buiten, zeg. When you think you can get back in and living there? Oh, we gotta take everything out. I'm trying to find me um, You're gonna renovate it all over. This is something else here. So it takes that it will take months before you can go back live here. It'll be months before I can come back and live here. Yeah, could be plenty of months. Uh, Paar maanden. And the more we get out, the more trash we get out, the more we find. Yeah. This, this is a hard job, you know. Yeah, hoe more troep je eruit haalt, hoe meer je troep je vindt. This is this devastating. En dan zoekt ze een plek om uh, alle meubels op te slaan, want het hele huis moet gewoon worden leeggehaald Costco. En dan weer helemaal worden opgebouwd. You all that I want. Yeah, I mean. No, it, you how know. You, look, look at it like this. Your blessings gonna come to you as you bless people. All right. Whatever but you, you know, whenever you mistreat people, all that come back on you. You reap what you sow. You reap what you sow. You reap so. what you sow. That's the bottom line. That's it. But you know, I, I have more business than I can handle. mm I was was in Texas. I wasn't coming back. I had got a job and everything. I was getting ready to start work. Yeah. And all my customers started calling me. Een dame die uh, elektricien is hier. En eh, die was van de Texas verhuisd. Dus helemaal niet verpland om hier in Nieuw terug te komen. Maar haar klanten smeekten haar om terug te komen. Want er zijn zoveel elektriciens die er maar een zootje van maken. Niet dat ze slordig werk leveren, maar die vragen gewoon veel te veel. Want de gemeente heeft gezegd, alle bedrading wat in contact is gekomen met besmet Katrina water, dus met, met chemische dingen erin, dat moet allemaal worden vervangen. Dus bij Big Mama de stoppenkast is prima, maar er gaan draden naar beneden. En die moeten allemaal vervangen worden, want de gemeente wil geen enkel risico lopen dat ze later claims krijgen. Die vrouw de elektricien die er eigenlijk mee op wil houden. ze zegt, het wordt gezien als mannenwerk. Sometimes I think it's a man's thing. Yeah, it's a man's no, thing. The, the way they, the way they, yeah. the, the categorize. Yeah, yeah. You know. You know. En ze zegt, ik heb... Eh, ik, ben moe, ik heb te veel werk. En zegt van, uh, laat me je nummer noteren. Ze zegt, nee, nee schat. Ja, mama, mama, mama, call I'm I, I, I talk to her, right, Dus als je elektricien bent en je bent goed en eerlijk, kom de nieuwe Orleans. Er valt een hoop werk te verrichten. Leon heeft een halve fles, uh, halve fles zeep op het stoepje gegooid. Ik probeer met een bezem daar wat properheid in te brengen. Maar de stank van de berg met afval mengt zich met de lucht van zeep. Maakt het niet echt aangenamer op. Come on, Tell them we, we snuck in, because they don't let people back. Eigenlijk doen we nu iets heel stiekems. Want dit is een gebied waar niemand in mag. Maar we lopen hier gewoon langs de dijk. 200 meter verderop is het gat. Het is allemaal bulldozers en van die grote graafmachines aan het werk. We gaan try to go as close as we could up there. And when you look at that cement, you tell me if it look like water pushed that cement or somebody blew it. Just look at it. Do it look like it? Wat we nu zien is, er zit een gat in de dijk. En waar we nu staan, dat is gewoon, ja, dat is gewoon beton. Ik kan er niet overheen kijken, twee meter hoog hartstikke dik beton. En op één plek ineens, daar is daar een gat met allemaal metaal wat eruit steekt. Zwaar gewapend beton in moet het zijn geweest. It may go down 12, 14 feet in the ground. With the rods, steel rods. beneden met metalen. Hoe kan water juist op die plek er doorheen komen? Ik zou het eigenlijk bewijsstuk A willen noemen. How the water gonna get so high to where it's gonna knock it down? Kan water, het water overheen komt, dat is logisch. Maar dat het echt doorbroken is, dat is zo onwaarschijnlijk, dat is zo raar. Er komt nu een eh, militaire, militaire mannen komen nou, op ons af. military, they might try to run us. All right, y'all done. Ze rijden gewoon voorbij. You with Red, Red go right, Ray can go anywhere in the city. <laughs> Nog steeds gonzen in de stad geruchten over waarom de dijken het in New Orleans hebben begeven. Sommigen zeggen dat corrupte aannemers de dijken te zwak hebben gebouwd en minder diep in de grond als zou moeten. Ray en veel anderen, vooral zwarte, houden het op een bewuste actie met explosieven. Oh yeah, everybody knows they blew it on purpose. It was deliberately done. Dat zou niet alleen gebeurd zijn om de chique en dure wijken droog te houden, maar ook om de zwarte uit New Orleans te verjagen. Want om even een misverstand weg te werken. Wat op de meeste kaarten New Orleans is, is in werkelijkheid niet New Orleans. Alleen het centrum en een gebied naar het oosten valt onder Orleans Parish. En daaromheen liggen andere gemeentes als St. Bernard Parish en Jefferson Parish. En Jefferson Parish, een stuk groter als New Orleans... bestaat uit minstens 15 andere verschillende stadjes... met elke eigen gemeenteraad, brandweer en politie. Vroeger was New Orleans één stad, maar de blanken wilden niet onder zwart bestuur... en hebben zich teruggetrokken in de buitenwijken. Maar nu daar ook weer zwarte middelklaas komt wonen... willen de blanken de stad terug, volgens Ray... Op de radio was er te horen dat 60% van de getroffen bewoners in de zwarte wijken geen geld hebben hun huis weer op te bouwen. En dus moeten ze verkopen. Aan wie? Aan de witte. De two movements er zijn twee bewegingen. De ene beweging is om de zwarte weg te krijgen, to, get rid of the blacks. En de andere one is well, I'm, the blacks are making also a lot of money. Yeah, yeah. So will New Orleans be more white in five years? Zal, so, zal New Orleans witter zijn in vijf jaar? I doubt it. Well shit you know, I'm, I'm, I'm religious. And I don't think God is going to allow their plan to manifest the way they want it to manifest. Okay? God zal het gewoon niet toelaten dat deze snode plannen ten uitvoer zullen worden gebracht. So, they try to destroy us. But how could they destroy us? We, we have to rebuild it. Ze willen ons vernietigen, maar hoe kunnen ze ons vernietigen? Wij zijn degene die het weer op moeten bouwen. That's why I can't see working for them. I'd rather work for myself. En dan wil hij ook niet voor hun werken, maar werkt hij gewoon liever voor zichzelf. Ondertussen is in New Braunfels, Texas, het worstfest losgebarsten. Maar daar zal je Reds vrouw Brenda en dochter Terry niet aantreffen. Die liggen het grootste gedeelte van de dag ziek op bed. Brenda kan zich nauwelijks bewegen, waarschijnlijk vanwege haar galblaas. En bij dochter Terry moet de baarmoeder worden verwijderd. Over gal gesproken. Voor Brenda is de nasleep van orkaan Katrina vooral een bittere. I'm bitter at the outcome I don't think FEMA is doing enough to help the individuals return home. I think the mayor, as an employee of the city, I think he slapped us in the face by laying us off. We have one disaster, and on top of that, he lays us off, which creates another disaster because we have no workable income. I'm just bitter about the whole thing and the fact that it's taking so long to get back into my apartment. The process is too slow. It's like, okay, when it was happening, it was all over the news media, it's all in Washington, everybody was concerned. But now nobody in Washington is talking about Katrina. It's like an incident that's come and gone, but people are still affected by it and no one cares. ik voel me er bitter over, want de eerste krijg je die rampen, dan word je ontslagen door de burgemeester. Dan krijg je nog een keer een ramp over een ramp, zodat je niet echt een inkomen hebt. En de FIMA die doet gewoon te weinig en dat duurt allemaal zo lang voordat je gewoon weer terug kan naar je eigen huis. En ook in Washington, hebben ze eigenlijk ook niet meer over Katrina. Ze worden een beetje moe van Katrina. Yes. fat woman sitting at a card table in a, in a, in a, somewhere in a New Orleans. I don't know. I'm sick of it. I'm sick of Katrina. Show us the face of Islamofascism in Europe. Show us the Intifada. Don't show us Katrina anymore. We can't do anything about a hurricane, sir, but we can do an awful lot about the enemy that wants to slit our children's throats. Terug in New Orleans lijkt Ray eindelijk een werkplek te hebben gevonden bij een uitmestploeg. Look, hey, Ray. guess what? Yeah. Look, how old are you? Well, I'm 56. You never thought this opportunity would come up. Shit for us to be millionaires. You still got a chance at 56, ain't that I know. Shit? I, hey, bro, if this ain't a chance for you to get on your feet, you don't want to get on your feet. years, nigga, you could retire. Five, less than five. Five, look. Less than five. Over drie weken keren Brenda en Terry weer naar hun eigen stad terug. Brenda gaat zo lang bij dochter Kim en schoonzoon Eddie wonen... en Terry voorlopig bij een vriendin. Wanneer ze hun eigen huis weer in mogen, is onbekend. Hopelijk snel, want vanaf 27 november, Thanksgiving Day... heeft Ray geen recht meer op hotel. Dit was het dan, voorlopig. Vanuit de Big Easy, de Crescent City, New Orleans. Oké, this is Ray, New Orleans, Louisiana. Conclude this interview. En dat was het eind, een dichtslaande deur in New Orleans. Het was de zevende en voorlopig laatste aflevering van Na de Storm... de serie radioreportages van Gerrit Kalsbeek... over de nasleep van orkaan Katrina. En natuurlijk houdt eh, Gerrit Kalsbeek eh, contact met de familie Hingel en gaat hij er ongetwijfeld ook nog wel een keer langs... om te kijken hoe het hun verder vergaat.